Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Vorige week zijn in Nederland bijna 900 mensen meer overleden dan verwacht... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral de sterfte onder 80-plussers nam toe. In totaal overleden vorige week bijna 3850 mensen. Het CBS geeft geen verklaring voor de hogere sterfte... maar het RIVM registreerde de afgelopen week meer overlijdensgevallen van coronapatiënten. Ook tijdens eerdere besmettingsgolven was er sprake van zogenoemde oversterfte. Israël en het Verenigd Koninkrijk stellen reisbeperkingen in voor een aantal Afrikaanse landen... omdat in Zuid-Afrika een nieuwe coronavariant is ontdekt. De Britten weren vanaf komende middag alle vluchten uit Zuid-Afrika, Namibië, Botswana, Lesotho, Eswatini en Zimbabwe. En Israël laat alleen de eigen onderdanen uit die landen toe, anderen worden geweigerd. De nieuwe coronavariant baart wetenschappers zorgen... omdat het aantal besmettingen in Zuid-Afrika snel oploopt... en deze variant daar mogelijk de oorzaak van is. Ali B. is overvallen vlakbij zijn huis in Almere. Hij zat in een auto met zijn chauffeur. Beiden maken het goed. In een video op Instagram zegt Ali B. dat hij de overvallers heeft gegeven wat ze wilden hebben. Ik dacht, hoe eerder ik het geef, hoe eerder ik er vanaf ben. Volgens Omroep Flevoland gaat het om een Rolex-horloge. Ali B. wil vanwege het politieonderzoek daarover niets zeggen. In Istanbul heeft de politie ingegrepen bij een protest tegen geweld tegen vrouwen. Agenten vuurden traangas en rubberkogels af op de duizenden demonstranten, voornamelijk vrouwen. Ze liepen door de binnenstad van Istanbul en stuiten op een politiebarricade. Daar kwam het tot een confrontatie. De vrouwen demonstreerden tegen de terugtrekking van Turkije uit het verdrag van Istanbul. Dat gaat over het bestrijden van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld. Het weer. Vanochtend in het oosten eerst nog een bui, maar daarna een tijd lang droog.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 Yeah, only getting older. Does it even matter anyway? Focusing on top of the pain. Yeah, 106.9 lijkt het alsof jij me wilt testen, alsof jij me wilt testen. Je spera. Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent. En je moet lachen als je merkt dat jij het ook hebt. Je lippen zeggen niet hetzelfde als je ogen. Je wil naar boven, yeah. Doe nou niet. rust in mijn nek Doe nou net alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt in bed Doe nou net alsof we niet weten dat deze ruzie eindigt in bed Tú me peleas cosas que imaginas pero no imaginas que me encanta verte Como mis besos te cambian el clima y te quedas encima de mí como siempre Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent. Ik geur wat olie op je vuur en ik loop weg. Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven. Laten we proosten, hey. Doe nou niet alsof we niet weten dat deze ruzie eindigt in bed. Ik verlies mezelf in leven, maar ik ga niet wanneer je me zegt. Je maakt me compleet en helemaal gek. Je raakt me nog steeds een kust in mijn nek. Doe nou niet. como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son para mí. Como me gusta a mí así, como te gusta a ti así.